1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen... staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen hebben hier last van... blijkt uit onderzoek van het RIVM. Opdagen met ongunstige wind verergeren de klachten... als kortademigheid en piepende ademhaling... waardoor de kinderen meer medicijnen moeten gebruiken. De ultrafijnstof rond Schiphol wordt veroorzaakt door vliegtuigen en auto's. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het basisonderwijs zijn geklapt, melden bronnen aan de NOS. De vakbonden en werkgeversorganisatie PO-raad waren sinds eind vorig jaar in gesprek over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Ze wilden voor de, voor de zomervakantie een akkoord bereiken, maar dat lijkt dus niet te gaan lukken. De bonden willen onder meer een loonsverhoging voor ondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten. Ook willen ze de salariskloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs verkleinen. In Duitsland zijn nog twee mannen aangehouden... in verband met de moord op politicus Walter Lübke. De politie kwam hen op het spoor dankzij informatie van de hoofdverdachte... de neonazi Stefan E. Een van de twee zou het moordwapen hebben geleverd. De ander zou de hoofdverdachte en de wapenhandelaar... met elkaar in contact hebben gebracht. De inspectie gezondheidszorg roept twee types defibrillatoren terug. De apparaten van de merken Telefunken en Heart Reset... hebben geen geldig CE-certificaat. Dat betekent dat ze mogelijk niet goed werken. De inspectie zegt nog niet te weten hoe groot het risico voor de patiënt is... als deze apparaten gebruikt worden voor reanimatie... maar neemt het zekere voor het onzekere. Tot nu toe zijn er in Nederland zo'n 100 defibrillatoren van deze twee types verkocht. Het weer nog vanmiddag op de meeste plaatsen zon. Alleen in het uiterste noorden en de Wadden wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden... tot 26 in het binnenland. Morgen is er meer ruimte voor de zon en wat warmer.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 Ja, dat... eh. eh ja. Tjonge, jongen, jongen, jongen. Wat ben jij eh, een pechgeval eigenlijk. Ja, de laatste tijd zit het me niet mee wat dat betreft. Ik heb nog maar één, één linkerhand die werkt behoorlijk. De rest is allemaal <laughs> uitgerangeerd. Ik, hou nu even wijselijk mijn mond. Maar in ieder geval, Dolly, het eh, tweede ja. uur zit er. Eh, in ieder geval, eh, dit is het tweede uur van Zandvoort Lunch. Yes. En we hebben natuurlijk David Blinko met zijn gitarist. Ja, we gaan straks weer gauw naar ze luisteren, hè? Ja, zeker weten. Wat, wat een heerlijk nummer was dit, hè? Ja, dat is zeker mooi. In ieder geval, eh, komend half uur ga je ze zeker hier nog horen op de Zandvoortse radio. Ja. En eh, daarna gaan we met Annemarie bellen. En Annemarie is jurylid eh, van Klink Smakelijk, het programma waar ik aan meedoe. En ik vond het wel even leuk om uh, een andere kant van het, ja, de andere kant te horen. En daarom vandaag hier in de show Annemarie, jurylid van Klinkt Smakelijk op sbs die volgende week maandag begint. Yes, yes. Dus, eh, en natuurlijk nou regionieuws regio nieuws en alle andere leuke dingen. En het, eh, het liedje van de sidekick met jingle. En eh, dan <laughs> komt het... Uh, <laughs> komt het allemaal goed, Stinkert. toch? <laughs> ja, het komt goed. Het komt altijd weer goed. Zo niet dan toch. Ja. Het, komt, het komt altijd goed. Ja, zo is het. Maar we gaan straks... ik denk dat we nu eerst een liedje gaan draaien. En dan gaan we straks weer meteen over naar David en Eddie... Eh, om even verder te praten en hun andere twee nummers ook nog te beluisteren. Hey Dolly, wat, wat doen die Nederlandse vrouwen het goed, hè? Ja. Oh, het heerlijk, hè? Dat is toch weer genieten? Uh, ja, zeker. Eh, Duifje belt uh, trouwens voor zijn mooie standaard die jij in je auto hebt. Maar, ehm, die, die is al lang weer bij uh, Charles terug, hoor. Oh, nou, heel apart. Ja. Hij belt Maar in ieder geval, oh. doen ze het goed. En we gaan lekker die plaat draaien. Want wij zijn Nederland. jongens de meiden. Wij, wij zullen altijd samen. okay, Dolly. Oh, deze maar. We zijn Nederland. We dansen en we zingen. Dolly heeft ondertussen niet door dat we al on-air weer zijn, maar het maakt niet uit. Wat doen die dames het goed? En eh, we, gaan het, eh, ja, we gaan het van het weekend allemaal weer zien hoe het uh, verder gaat lopen in Frankrijk, hè Dolly? Ben je een beetje trots? Ja, ben je terug trots op Nederland? Joh, ik, ik vind het zo... Ik vind überhaupt dat vrouwenvoetbal heel leuk om te zien. Ja, ik op, eh, ook. op, eh, ja, op Cameroen na. Maar voor de rest... Eh, ja, vind ik geen, geen, geen sympathiek team. Maar voor de rest, ik, ik geniet ervan. Ik, als je die, die, die betere teams dan, hè? Ja. Die spelen zo mooi. Ze kunnen zo goed pasen, voorzetten geven. Ze hebben zo goed speloverzicht. Ze gaan zelden als, eh, als, eh, als dolle dwazen op dat eh, doel af. Je ziet echt dat ze heel technisch spelen. En dat vind ik zo leuk om te zien, joh. En, en het, het, het sportieve spelen gewoon. Ja. En het zijn echte bikkels, hè. Als ze een stoot voor hun kop krijgen, ze gaan gewoon door. Maakt niet uit. Hè? Ik, ik, stel voor dat we even naar, ja, de, naar weer even naar David gaan. Absoluut. En ehm, wat een mooi nummer net. Zullen we het eerst even het nummer, de eerste nummer nou doen van dit uur. Eh, en welke, waar gaan we naar luisteren, David? We gaan luisteren naar mijn eerste single van mijn album. En het nummer heet Lotus. heerlijk. Zeker. Zeker, zeker. David, eh, hoe, eh, hoe wordt jouw muziek door het publiek ontvangen? Ehm, ik krijg heel veel mooie reacties. Goede reacties. En, en kan men ook eh, een single kopen of, uh, of ergens terugluisteren? Zeker. Ehm, hij is dus beschikbaar op Spotify, Apple Music, et cetera, Ongeveer 150 online plekken. Op, maar je hebt ook eh, een eh, eh, fysieke cd, hè? Is die ook te koop? ja, die is te koop. verkrijgbaar bij Sounds, de Grote Houtstraat in Haarlem. Okay. cd-zaak. En ook in Amsterdam op de Utrechtse weg. me, um, ehm, een hele bekende cd en, ik weet album. Wie, ik weet, ik ja. ja, ik kom er straks wel op. Ja. Maar, uh, <laughs> ja. Seniorenmomentje, eh, Ja. ja. Ik weet het even niet meer. <laughs> ook altijd Het concert, concerto heet het, geloof ik. Oh, oké. Concerto. Oké. Ja. Nou, en anders melden we dat nog een keer eh, op onze Zandvoort Lunch site voor de luisteraars. Ik kom straks op. Ja, zo is dat. Ja. Dat is goed. Ja. En wat kost zo'n cd? 14,99 geloof nou, ik. Nou, dat is toch geen geld hè, voor zoveel nee plezier dat je eraan gaat beleven. Want, de cd-zaak heet Concerto. Concerto, Concerto, toch? Ja. En dat is in Amsterdam, hè? Ja, in Amsterdam. Aan de Utrechtse dus straat. Klopt. Utrechtse en die andere 52. is eh, in, Haarlem, in Haarlem bij, Sounds. Eh, eh, bij Sounds in de Groothoutstraat. Hartstikke goed. Ja. Ik zou zeggen, mensen, rennen er naartoe. Want je haalt echt iets moois in huis. Je kan het ook gewoon online via die cd-winkels bestellen. Oh, kijk eens dus aan. nou, dus je hoeft helemaal niet meer naar de winkel te lopen. vandaag besteld heb je morgen in huis. Nou, nou dan gaan wij dat even zo meteen delen op onze Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. Ja. Nou, blij dat je na de pauze, de muzikale pauze, eh, weer helemaal terug bent eh, met, met de muziek. Ja. Want eh, jij gaat echt een gat vullen, dat weet ik zeker, op muzikaal gebied. En je zei net al, want je hm. hebt een verrassing voor ons, hè, voor ons Zandvoorters en, eh, en omgeving. Want binnenkort eh, treed je in de regio op, hè? 27 juli ehm, ja. ben ik uitgenodigd door jullie collega's van Haarlem 105 FM. Ja. En daar treed ik, of hier in Zandvoort treed ik op het Zandvoortse Beach Festival. 27 juli. En waar gaat dat plaatsvinden, dat beachfestival? I don't know. You don't know yet. Ik, eh, ik denk dat, het eh, weer eh, bij de haven, haven van, Zandvoort, is. Ja, dat denk ik ook. Want daar is, dat is normaal de vaste plek van Haarlem 105... om hun jaarlijkse strandfeest te vieren. Ja. En waar vorig dan ook artiesten komen. Mm, vorig jaar hebben ze me ook uitgenodigd. Maar ze waren een beetje laat met de timing. Want het was drie dagen voor de, de event zelf. Ja. Dus kon ik niet. Maar... Ehm, ze hebben me heel snel benaderd eh, dit jaar om met de vraag van kun je op de 27e komen. En, eh, kom je dan ook weer in deze formatie? Of ga je dan alleen? Of kom je met een band? Dat of? laatste. niet dat laatste, de middelste. Middelste nu, ja. ja we zijn weer verschoven gauw. ja. <laughs> Je gaat gewoon alleen heen? Eh, ja. Ja, oké. Ja, ja, ja. Maar wel leuk, joh. Zeker. En dan ook later in het jaar, 12 september... Ja, want dat is natuurlijk er ook één. Ja, ja, bij je collega Jaap. Bij Jaap Koper, bij Alternative, FM. En dan Is, eh, zijn wij weer back together again. Dus ja. samen met, weer met z'n tweetjes. Ja, we hebben het nu Hartstikke al, eh, goed. De afspraak eh, staat in de agenda. Dus ja, nou, mensen thuis, noteer het ook alvast in uw agenda. 12 september tussen 8 en 10 bij Alternative FM... bij Jaap Koper en Marcus van Dam... En eh, dan gaan zij nog veel meer laten horen. Want dan krijgen ze dus echt twee uur de tijd. Ja, jullie hebben hier ook twee uur de tijd natuurlijk. Maar wij hebben natuurlijk nog allerlei andere topics. En die heeft Jaap niet. Bij Jaap draait het alleen maar om muziek. En, eh, dan... Vier nummers gaan we doen. Vier nummers. Ja. Geweldig. Nou, eh, ik heb hem al erin staan, dus ik ga luisteren. Misschien kom ik zelfs ook nog wel even langs. Leuk. Ja, toch? Gezellig. En eh, dat geldt ook voor de Zandvoorters. U mag ook gewoon langskomen om erbij te zijn. Maar eh, zet zeker die radio aan. Of natuurlijk kanaal 40 op uw Ziggo TV. Of kijk mee via de, het YouTube-kanaal van Alternative FM. En daar kunt u zich ook op abonneren, want eh, dan mist u helemaal niets... van alle artiesten die bij Alternative voorbij komen. Wij gaan gauw luisteren naar het volgende nummer. Eh, want we hebben het tot half twee, hè, Eddie? Ja, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, eh, zet hem in, David. Welke gaan we nu luisteren? We gaan luisteren naar een single die net uit is. Die staat eigenlijk ook, daar ben ik heel blij mee... Die staat nu al op de officiële playlist van Harlem 105. Wow. Ja. ja. Die wordt eh, vier, vijf keer per dag wordt die, eh, gedraaid. Niet alleen op de non-stop eh, playlist, maar hij wordt ook gewoon... tijdens de programma's. tijdens de, de programma's. Ja. En, dat is gewoon heel fijn. En het is een zomers liedje. En de titel geeft het ook een beetje weg. Het heet Nothing Like the Sun. Gaat-ie! Succes! go. Cause I'm not half the man that I used to be. What about the law? We came in search of rhythm, didn't we? Is it yes or no? change things. Stop and wonder why, rearrange things. If we had more time, would we change things? Stop and wonder why, rearrange things. Nothing like the sun. Don't give up feelings of love. Nothing like the sun. Oh. Nothing like the sun Nothing like the sun David al hoorde hier op de Zandvoortse radio. David, kom gerust nog een keertje terug in de middag. Zal ik zeker eh, gaan we zeker eh, weer eh, een mooie uitzending van maken. Wij gaan even naar een muziek en zomersklankje, Dolly. En dan zijn we zo meteen terug met het regionieuws. Joep! bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan nu een update van het regionale nieuws. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-medewerker Hans K. van de Haarlemse Honkbalweek van oplichting. Hij zou in 2015 en 2016 voor 41.000 euro aan valse facturen hebben ingediend bij het sportevenement. De honkbalweek van 2016 eindigde met verlies. Daarna werd besloten te stoppen vanwege financiële tekorten. Rekeningen konden niet worden betaald. Hans K. staat dinsdag voor de Haarlemse rechtbank. Officieel heet het dat hij tussen 25 februari 2015 en 4 juli 2016... al dan niet als lid van het uitvoerend comité... de Honkbalweek heeft opgelicht door valse facturen te sturen. Wordt vervolgd. Um, even kijken, waar zit ik nu? Oh ja, deze is ook wel... Eh, de Heemste, Heemsteedse gemeenteraad beslist deze week... of ze het parkeertarief in de winkelstraten Binnenweg en Raadhuisstraat... met 30 cent verhoogt. Pure diefstal vinden de winkeliers die hun etalageramen beplakt hebben met actieposters. Willem van Dam van de winkeliersvereniging is laaiend... Hij zegt dat hij probeert de klanten te verwennen en de gemeente vult de tekorten ermee. Volgens de winkeliers wil de gemeente alleen maar het tekort in de gemeentelijke begroting dichten met die extra inkomsten van parkeergelden. Hilde Slachter van een drankwinkel probeert samen met Van Dam de politieke partijen op andere gedachten te brengen. Ehm, even zien.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 en gaandeweg de dag klaart het geleidelijk op... en vanmiddag schijnt de zon. Maar hij is toch weer even verdwenen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee een krachtige noordenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden. Vanavond en de komende nacht raakt het geleidelijk weer bewolkt en het blijft droog en het koelt af naar 14 graden. Morgen gaat de zon flink schijnen, maar afhankelijk kan er nog bewolking voorkomen. Het blijft droog en het wordt 23 graden. Kijken we nog even naar zaterdag. Dat wordt een zeer warme dag met veel zon. Blijft droog en het wordt maximaal 29 tot 30 graden. En zondag schijnt ook de zon, maar dan waait de wind overal weer vanaf zee. De temperatuur stijgt naar een aangename waarde van 26 graden. En dat is fijn dat we dat mooie eh, vooruitzicht hebben. Want dan kan iedereen optimaal genieten van een gezellig culinair Zandvoort. Want 28, 29 en 30 juni is het natuurlijk weer zover. Het culinair Zandvoort bij het Gasthuisplein. Waar u weer kunt uh, proeven van alle heerlijkheden. Het lekkerste weekend. Jazeker, die de Zandvoortse ondernemers te bieden hebben die dit jaar weer meedoen. En er is natuurlijk ook bij uh, eh, Ridderode, de ruïne van Brederode, een leuk riddertoernooi. En ook daar is het weer mooi weer voor. Nou, als het, nou, eh, het zonnetje nou niet schijnt, dan kan je mij ook altijd bellen. Mijn telefoonnummer is 06 19 42. Oh nee, laat maar. En in ieder het zonnetje in huis.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 met het laatste nieuws en interviews en reportages. En waaronder hebben we dit gezellige interview. Want vanaf 1 juli begint het televisieprogramma Klinkt smakelijk. En we hebben een van de gastjuryleden aan de telefoon. Goedemiddag, Annemarie. Hallo. Hoi, hoi. Leuk dat je even tijd hebt gevonden om eh, hier in de uitzending te komen. Ja, graag gedaan. Ja, eh, ja, klinkt smakelijk. is het nieuwe programma wat om eh, ja, 6 uur gaat beginnen als vervanger van 6 Inside op SBSS. Um, ehm, ja, want jij bent gastjurylid. elke week is er een gastjurylid bij het kookprogramma. En eh, ja, wat voor programma is het? Kan je daar wat over vertellen? Eh, ja, ik, ik, mag er natuurlijk niet eh, te veel over eh, verklappen hoe het, hoe het afloopt of hoe het verder, wie er allemaal echt aanwezig zijn. Maar ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. nou ja, het programma is er voornamelijk op gericht dat je mm, zeg maar wel of niet doorgaat naar de volgende ronde. alleen gebaseerd op, op hoe je het, ehm, of het, de, het gerecht presenteert en of wij zeg maar er wat in zien eh, om eh, het gerecht te proeven of er meer van te zien. Dus eh, in plaats van dat je een gerecht keurt op hoe het smaakt, ja, moet je eerst zeg maar gekeurd worden op hoe je presenteert en of het lekker klinkt en of, of we zin hebben om, om het te proeven. dus het is een heel andere manier van, van een kookprogramma. Dus, ehm, het is een feel-good kookprogramma, hè? Wat zei je? Het is een, eh, vooral een feel-good uh, ja, Het gaat niet om het ja, afzeiken, om het zo maar te zeggen. Nee, nee, nee. nee. Dat is echt, eh, echt de, in, ja, de insteek van het programma is echt positief. En ehm, ja, gewoon eigenlijk iedereen staat daar voor zijn eigen product. En ja, het is, het is wel een afvalrace, maar het is totaal niet ehm, de afzeikmanier die je eigenlijk van SBS6 een beetje gewend bent. Ja. Ehm, het is eigenlijk een heel leuk eh, positief programma geworden. Als ik het zo, eh, wat ik ervan gezien heb, eh, vond ik het erg leuk. Nou, ik heb zelf meegedaan aan het programma. En ik, wat ik vooral voelde, was inderdaad het goede gevoel wat je achteraf hebt. Ook al was je... Oh nee, ik moet mijn mond nu houden, want ik ga te veel zeggen. Maar in ieder geval, ook al doe je mee en die afvalrace... die maak je toch met de mede-deelnemers mee. En dan dat die veel er toch lekker in blijft. ook al val je dan af als deelnemer ja. Nou, dat, eh, dat had ik precies hetzelfde. Ik had, eh, maar ik, ik, moet wel heel eerlijk zeggen, ik had wel zo halverwege het eh, programma, viel er bij mij ehm, viel er iemand af waarvan ik echt dacht van, oh, ik, ik, ik had eigenlijk nog wel meer van je willen zien, maar ja, ze, ze, liet, het, ze liet het zeg maar, ze kon niet goed laten zien wat ze nou precies wilde met het, met het gerecht en, en daardoor viel ze af en ja dan, ja, dan proef je het gerecht dus ook niet, terwijl ik er eigenlijk wel zeg maar, ja, naar uit had gekeken om het gerecht eh, te proeven. Dus het had wel echt een feel-good eh, ehm, ja, gevoel. Maar het had ook een klein beetje dat ik dacht, oh, een beetje teleurstellend. Zo van, oh, ik had nog zoveel meer van je willen zien. Dus het, het, had een beetje van beide. Maar absoluut geen eh, afzeikcultuur. Helemaal niet zelfs. Nee, nee, nee, zeker niet. Maar heb je wel kunnen genieten van de gerechten die de deelnemers voor de jury hebben gemaakt. Want uiteindelijk blijven er twee natuurlijk over. En dan mag je eten. Ja, ja, wij hadden twee echt eh, heerlijke gerechten. En eh, ja, dat was gewoon heel bijzonder om ze dan uiteindelijk na het verhaal... Hè, want ze vertellen dan heel mooi wat ze, wat ze gaan koken en wat de achtergrond ervan is. En uiteindelijk eh, de tweede ronde krijg je het gerecht dan ook te zien. En dan mag je nog niet proeven. En als dan uiteindelijk de derde ronde, als dan het gerecht voor je staat... en je mag dan ook echt gaan proeven, ja, dan, dan, nou ja, dan, ja, het water loopt je zeg maar in de mond, omdat je zoveel er al over gehoord en gezien hebt. Ja, dan wil je ook gewoon heel graag eh, ook echt eh, proeven en eh, je oordeel vellen. En daar heb ik ook wel echt van genoten. Zaten het, bij ons zaten er twee echt hele goede gerechten zaten ertussen. Nou, heel erg mooi. Annemarie, wanneer is het op televisie? Eh, als het goed is, is het eh, aankomende maandag eh, gaat het beginnen. Dus maandag 1 juli is de eerste uitzending. En wij komen vrijdag, zijn wij, zitten wij in de eindjury en dan is onze beurt, zeg maar. Nou, heel erg leuk. En ik ben in ieder geval 3 juli te zien voor de luisteraars, als we mensen willen kijken. En ja, hoe het afloopt, dan moeten mensen maar gaan gewoon kijken. Ja, zeker weten. Heel erg bedankt voor je tijd, Annemarie. Graag gedaan. En dat was eh, Annemarie. En eh, ja, zij is gastjurylid eh, in het programma Klinkt Smakelijk. 1 jullie een wel heel bijzondere kookwedstrijd. Je mag het werk even neerleggen en bij ons komen voor je verhaal. Niet alleen de gerechten, maar ook de verhalen erachter bepalen welke thuiskok wint. We gingen gelijk barbecuen. Ik ben hier omdat ik de paella van mijn oma wil presenteren. Jeetje, bezijdig. Elke vrijdag strijden de koks in de weekfinale. Toen jullie de verhalen vertelden, was echt prachtig. het gerecht wat voor ons heel bijzonder was. Klinkt makkelijk. Vanaf 1 juni elke werkdag nieuw op 6. Well, I know a gal, she lives downtown. She used to be my baby, but she put me down. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good turnip greens. The way she cook 'em, you know they can't be beat. She put a ham bone in 'em and the season sweet. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good turnip greens. Well, she wears a dress up above her knees. She can cook good salad and black eyed peas. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good turnip greens. good for and Cadillacs. Don't forget that oldie soda. Adjust your points and grind your valves. Got no little tune your motor. But she can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good turnip greens. Well, I tried some last Saturday night. Money was not wasted. Tell you boys it was out of sight. Best I ever tasted. Good for misery in your back good for corns and bunions. I said, honey, that show is good. She said, Pink, I know my onions, but she can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good salad. She can cook good turnip greens. There was a bow-legged man walked in the house last night. Folks, this ain't no fake. He walked in the house and he stayed three minutes, and the fool come out walking straight. He cried, she can cook good salad. She can cook good salad can cook good salad, she can cook good turnip greens. we have a real connection I look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. be. Won't you come and sit here, my friend, and share your thoughts with me? My back is feeling easy. My thoughts are calming. conversation? Can we have a heart to heart? Old school communication, less than two feet apart. can we have a real connection? look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. aan het einde gekomen van dit eh, gezellige lunchprogramma. Zandvoort Lunch hier. Op Wat jammer, hè? Ja, en is ook eventjes gelopen onze laatste samen. Ja. Maar eh, we gaan zeker terugkomen hoor, samen als duo. Ja, dat ligt ook een beetje aan u hoor, of dat gaat gebeuren. Want we, kijk, we willen alles heel graag, maar we hebben mensen nodig hè. En eh, ja, zoals het er nu voor staat, is dat nog niet zo. Dus wil je meedoen? Laat van je horen. Dames en heren, we gaan u bedanken ja. voor het luisteren. En eh, ja, we zijn eh, maandag weer terug met een nieuwe Zandvoort Lunch. We gaan niet met zomerstop. En dat eh, vinden we heel erg fijn. Zo is het, want in de zomer gebeurt er hier het meeste.